van 7 uur. Jeroen van Kan met het CNRS Journaal. De man die vorige week donderdag de aanslag in Nice pleegde... heeft hulp gehad bij de voorbereiding. Dat heeft de openbare aanklager in Parijs bekendgemaakt. Mohamed Boulel had een aantal handlangers... maar hoeveel dat er waren, heeft hij niet gezegd. De voorbereidingen voor de aanslag met een vrachtwagen... hebben maanden in beslag genomen. Openbaar aanklager zei dat op de telefoon van Boulel... foto's en zoekopdrachten zijn gevonden... die erop wijzen dat hij vorig jaar al bezig was... met het voorbereiden van de aanslag. Die kostte aan 84 mensen het leven. Overijssel is vanmiddag getroffen door noodweer. In delen van de provincie staan straten blank en zijn bomen omgewaaid. Bij sommige woningen loopt het water naar binnen. In Rijssen staan mensen tot hun kuiten in het water en zelfs auto's blijven vaststaan. Brandweer rijdt af en aan om mensen te helpen die in de problemen zijn gekomen door de wateroverlast. Er zijn ook meldingen van stormschade door harde windstoten. Er komen zoveel meldingen binnen dat de brandweer mensen heeft opgeroepen alleen bij gevaarlijke situaties te bellen. Brazilië heeft tien terreurverdachten opgepakt die van plan zouden zijn een aanslag te plegen tijdens de Olympische Spelen. Zo gaan om jongeren die zich kort geleden hebben bekeerd tot de islam en trouw hebben gezworen aan IS. Volgens de Braziliaanse minister van Justitie hadden de verdachten contact met elkaar via sociale media. Ook zo een van hen hebben geprobeerd om een Kalashnikov te kopen in Paraguay. De Olympische Spelen beginnen over twee weken. Er zijn dan zo'n 85.000 veiligheidsmensen op de been in Brazilië. De Brit Chris Froome heeft de klimtijdrit van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De gele truidrager was 21 seconden sneller dan Tom Dumoulin... die tot het laatste moment de snelste tijd had neergezet. Bauke Mollema behoudt na Froome de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij werd in de 18e etappe van vandaag 17e. En dat was voldoende om tweede te blijven. Het weer tot besluit de komende uren trekken er enkele regen- en onweersbuien over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is tussen de 23 en de 29 graden. Morgen meer wolken en enkele buien, toch schijnt ook de zon geregeld bij maximaal 28 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog één file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knoop Velsen 2 kilometer.